De wereld lijkt te groot, je voelt je klein. Er lijkt geen spoor van zekerheid te zijn. Het liefst lig je de hele dag in bed. Te wachten op die wekker die je redt. Je verzamelt de moed om op te staan. En slaat de krant op, waar is het misgegaan? Je beseft wat het doel is deze dag. Laat zien dat je straalt met een laag. Als een vogel zo vrij, alle zorgen voorbij. Vanaf vandaag zet ik alles opzij. Bekijk het leven per dag